waren voor een groot deel leeg. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van de 18 plaatsen zijn er dit jaar gemiddeld maar vier bezet. De jaren ervoor was dat niet veel meer. Gevangenen gaan alleen naar vlucht als er een extreem vluchtrisico bestaat. Een van de mensen die daar nu zit is Willem Holleder. Ondanks de lage bezetting wil justitie de gevangenen op de drie verschillende afdelingen niet samen op één afdeling zetten. De Australische politie sluit terrorisme toch niet helemaal uit bij de aanslag van gisteren in Melbourne. Een man van Afghaanse afkomst reed in het centrum van de stad in op een groep mensen. Daarbij vielen 19 gewonden. De politie zei gisteren nog dat het geen terrorisme was, maar de dader van 32 zei in het ziekenhuis onder meer dat hij het niet eens is met hoe slecht moslims worden behandeld. Ook had hij het over dromen en stemmen. Volgens de politie had de man geen banden met extremistische groeperingen. Nederlanders die de komende dagen met vakantie gaan... moeten rekening houden met drukte op de buitenlandse wegen. Vooral zaterdag ontstaan er over de grens veel files, zegt de ANWB. Reizigers krijgen het advies om op een andere dag te vertrekken. Vooral naar de Alpen wordt het drukker dan vorig jaar... omdat er in wintersportgebieden al veel sneeuw is gevallen. Het weer nog op veel plekken dichte mist. Later vandaag bewolkt en op veel plekken mistig met kans op regen.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 But if you examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and the plentiful waste of time. goedemorgen jazzvrienden, jazzluisteraars en alle liefhebbers van hele mooie muziek. Eh, zondagochtend tien uur geweest, uh, eh, CFM Jazz natuurlijk. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko Beuving. Eh, ja, wat heb ik op de lijst staan het eerste uur? Alan Broadband, de nieuwste van B.D. Bell. De, ook een nieuwe Bill Evans, het Hilversum Concert. Net uitgekomen, prachtige cd geworden. Treintje Oosterhuis, de Bob Lark en Phil Woods Quintet, Monica Ryan... Michael eh, Bunny Billy en eh, Mete Erker. Muzika, nu eigenlijk heel veel. Er zit van alles bij. Maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Alan eh, Broadband, pianist. En dit is het nummer... dit komt van de cd Every Time I Think Of You, cd 2005. mooi nummer, Autumn Variations. Oh, ik vergat natuurlijk te zeggen, openingsnummer. Patricia Kaas, Franse zangeres, chansonnière, af en toe een beetje jazzy. zover eh, Alan Broadband. Eh, prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist. Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn favorieten is Beady Bell. Een eh, Noorse zangeres. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Ik denk dat die cd 2016 is. Eind 2016. Met niet de minste mensen. Onder andere Brugge Wesseltoft. Gregory Hudson. Ruben Rogers. En Joshua Redman. die cd heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beady Bell. dat moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken, Beardy Bell. Dan een ander nummer van Beardy Bell, Turn Back Time. Doet het ook niet. Nou, dan gaan we meteen door naar Bill Evans. Want dat is toch wel een geweldige ontdekking geweest. Bill Evans, eh, de man waarover Martin Bril ooit zei. Eens even kijken wat hij zei hoor. Zoals het koolzuur boven het glas danst als je tonic net hebt ingeschonken. Zo klinkt Bill Evans. Maar dan in slow motion. Bill Evans. Eh, ja, prachtige eh, cd's gemaakt, prachtige lp's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En toen kreeg je natuurlijk dat disaster dat het, eh, Scott LaFaro, zijn bassist, kwam in 1961 om bij een auto-ongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit roulatie geweest en eh, kon ook geen goede bassist vinden. Maar ja, opeens had hij toch een, een, aardig trio weer bij elkaar met Eddie Gomez en Jack Jornet op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen, de Hilversum Concert. Eh, dat is onlangs eh, als eh, cd uitgebracht. En dat is zeer de moeite waard. En daarvan draai ik een nummertje. Eens even kijken wat ik pak. Ik pak het nummertje Emily. Bill Evans. Ik heb even wat technische problemen. Dus ik moet even kijken wat ik, hoe ik dat ga oplossen. Ik zal, zal Ja, ik moet even een oplossing bedenken. Momentje. Bidibel technisch probleem opgelost. the place where your house used to be. I hear the sound of church bells crying every moment we are dying. Mm Just a jazzzangeres. Eh, ja, prachtige cd, eh, zeer de moeite waard. Spelen bekende jongens op mee. Eh, ik had het net al over Bill Evans. En toen kreeg ik wat technische problemen. Maar die zijn gelukkig opgelost. Dus hier komt van, de, van die mooie cd... de Hilversum Concert Emily... Er stond trouwens van de week een aardig stuk over die cd. Hoe die eigenlijk gevonden is, de materialen. En hoe die zo weer opnieuw uitgebracht is. Een heel verhaal over Bill Evans, Emily. dit wordt een van de beste, allerbeste concertregistraties... van de eh, Amerikaanse jazzpianist Bill Evans genoemd. De, Har eh, de Hilversum Concert. Eh, ja, daar kom ik bij een Nederlands stukje muziek. Uh, dat is van uh, Treintje Oosterhuis. dat komt eigenlijk omdat die cd van Bill Evans... daar staat ook het bekende nummer Elfie op... Maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch persoonlijk... die van uh, Treintje Oosterhuis met het Metropoolorkest. Dat is nogal een complex nummer van Burt Bacharach. En eh, ja, er is, Mike Boudet heeft een aardig boekje geschreven. Eh, dat heeft eh, Lekkere Stukken, heet dat. Daar beschrijft hij ook het nummertje 11 hierin. En dan zegt hij over het treintje Oosterhuis het volgende. Natuurlijk, je stem is geweldig en de violen zijn gul met hun weldaad. Maar je hebt me geraakt met je blik, met je ernst... en hoe je met je handen meedirigeert met de dirigent... Hoe je niet met een stalen glimlach het publiek verleidde... maar hoe je naar de grond keek in diepe concentratie... vastbesloten om recht te doen aan de genialiteit van de meester. En hoe opgelucht je was dat het lied gelukt was. Nou, prachtig gezegd toch, over Treintje Oosterhuis. Een van haar eerdere cd's, uh, Elfie. to be cruel. dat was natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis van de CD Look of Love... samen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. Arrangement ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit eh, bekende nummer van Burt Bacharach. Eh, tijd voor wat meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. CD 2005, Q's Delight. Even kijken waar ik die heb staan. Bob Lark en eh, Phil Woods eh, quintet. Eh, Bob Lark op trompet, Phil Woods alt-saxofoon... Jim McNeely piano, Steve Gilmore op de bas... en Bill Goodwin op de drums. En dat kwam allemaal van het cd'tje In Her Eyes, cd uit 2006. Ehm, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Heb ik gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazzzangeres heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Windmills heb ik nog niet beluisterd. Maar ik had wel eh, geluisterd naar Fly. Een cd uit 2016. Een cd die eigenlijk in het thema van de luchtvaart staat... over Charles Lindbergh, de ID. A shoot springs up, a light turns on. And now it's here and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a salve of grace. of change. Fill up your sails. Those who do nothing are sure to fail. Dive right in. The water's fine. obstacles in your way take you down. It's just a puzzle you've got there. Don't let the doubters you encounter. yet. Go on and get it. Set your course on a guiding star. Know where you're going, know where you are. A tiny spark. pretend and a guiding star. Know where you're going, know where you are. A tiny spark will go out fast, so you must tend to it to make it last. heerlijke zondagochtendklanken van Monica Ryan van de cd Fly, cd 2016. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Michel Banibila en Mete Erker. Nou, Michel Banibila is natuurlijk een bekende componist en ja, die doet van alles eigenlijk. Volgens mij is hij, eh, maakt hij van allerlei soorten muziek. Houdt zich bezig met dans, film, televisie, video en theaterproducties. En eh, zet ook af en toe iets moois op cd's. En dit is een cd'tje samen met Mete Erker, een Nederlandse, volgens mij saxofoon, klarinetspeler. Heeft hij een eh, cd gemaakt, die heet eh, Routeplanner. En daar staan aardige nummers op ook. Eens even kijken, Michel. Ja, hier heb ik hem gevonden. Michel met Mete Erker. September Colors. Nou, dat geldt natuurlijk ook nog voor oktober. Dat er mooie kleuren te zien zijn. September Colors. Michel Bani Bila en Meet Erker. cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje eh, filmische versmelting van jazz, eh, avant-garde, dub, elektronica, wereldmuziek. En eh, ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. Muziek is ook een beetje broeierig, spannend. een beetje filmische muziek zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Routeplanner 2011. wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Musica Nuda. Italiaans. En die hebben weer een cd uitgebracht. Eh, hun negende inmiddels, Little Wonder. Ik, ik, moet even precies kijken van wanneer die cd is. 2015. En dan moet ik dubben tussen twee nummers. Musica Nuda, ik zit te dubben tussen... Eh, even kijken... Eh, is This Love? Of Ain't No Sunshine. De een is van Bob Marley en de ander is van Bill Withers. Kies voor de laatste. He's gone. He's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Wondering day. Ain't no sunshine when he's gone. His house just ain't no home. Anytime he goes away. ain't no sunshine when he's gone. He's not warm when This house zangeres heet Petra Magioni. En eh, op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Eh, samen heet ze Musica Nuda. En uh, ja, cd'tje heet Little Wonder. tijd voor wat oude jazz uit 1967. Shelley Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Henry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus volgens mij 2012.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 Volgens Akerboom heeft de politie het steeds drukker met verwarde mensen... en dat leidt tot grotere werkdruk voor agenten. GGZ Nederland herkent die problemen en denkt dat deskundige hulp in elke wijk preventief kan werken. Daarvoor is niet per se extra geld nodig, zegt de brancheorganisatie. De zorg moet vooral anders worden georganiseerd.